uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-short. Er is de komende jaren steeds meer behoefte aan hoogopgeleide ICT'ers. Als er niet snel nieuwe mensen worden opgeleid... komen bedrijven steeds meer hogescholden tekort, verwacht het UWV. De afgelopen jaren is er veel ICT-werk van mbo-niveau naar het buitenland verdwenen. Tegelijkertijd komen er in Nederland steeds meer banen voor hoogopgeleide bij... zoals systeemanalisten en informatica-specialisten. Met name in de regio's Amsterdam, Utrecht, Haaglanden en in het zuidoosten van Brabant is er steeds meer vraag naar ICT'ers. Minister Timmermans is blij met de vrijlating van de activist Abdullah al-Mansouri. Familie en vrienden kunnen deze moeilijke periode nu gaan afsluiten, zegt Timmermans. De activist is vrij en terug in Nederland. Mansouri werd in 2006 opgepakt in Syrië en een jaar later in Iran ter dood veroordeeld vanwege terroristische activiteiten. Later werd die doodstraf omgezet in een lange gevangenisstraf. In Bosnië zitten 34 mijnwerkers vast onder de grond. Na een lichte aardbeving was er een gasexplosie... waardoor twee tunnels van de mijn instortten. De mijnwerkers zitten 500 meter onder de grond vast. Een vakbondsleider zegt dat de kompels in leven zijn en genoeg zuurstof hebben. Reddingswerkers hopen hen snel te bevrijden. 22 mijnwerkers konden na de explosie nog uit de mijn komen. Schiphol is slecht bereikbaar per trein. Koperdieven hebben gisteravond laat grote schade aangericht op het spoor tussen Schiphol en de stations Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Lelylaan. Er rijden geen treinen van onder meer Amsterdam, Utrecht, Alkmaar en Haarlem naar Schiphol. De luchthaven is wel per trein bereikbaar vanaf het zuiden via Leiden of Rotterdam. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het zuiden veel bewolking, in het noorden ook nog wat zon.